Juri met het NOS-journaal. President Obama heeft zijn handtekening gezet onder een nieuwe sanctiewet tegen Iran. Met de strafmaatregelen hopen de Verenigde Staten onder meer de financiering van het atoomprogramma van de Islamitische Republiek te dwarsbomen. Banken die zaken doen met de revolutionaire garde van het Iraanse bewind kunnen worden geweerd uit de Verenigde Staten. Ook komen er sancties tegen raffinaderijen die benzine en andere olieproducten leveren aan Iran... of goederen en diensten die bedoeld zijn om de Iraanse olieindustrie te moderniseren. De nieuwe Amerikaanse sancties gaan verder dan de strafmaatregelen die de Veiligheidsraad vorige maand aannam. De raad koos in hoofdzaak voor het aanscherpen van het wapenembargo tegen Iran. De space shuttles Endeavour en Discovery gaan later met pensioen... De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA zegt dat het onderzoeksmateriaal voor de missie van de Discovery niet op tijd klaar is. Daarom wordt de lancering verschoven van september naar november. In die maand zou de Endeavour zijn allerlaatste vlucht maken, maar die lancering is nu uitgesteld naar 26 februari. Daarna komt er een einde aan het Amerikaanse Space Shuttle-programma. De NASA kan dan alleen nog astronauten de ruimte insturen door een plek te huren in een Russische raket. Patiënten hoeven toch geen eigen bijdrage te betalen voor logopedie, ergotherapie of dieetadviezen. Ook in de geestelijke gezondheidszorg komt zo'n bijdrage er niet. Dat heeft de Tweede Kamer besloten op de laatste vergaderdag voor het zomerreces. Demissionair minister Klink wilde een eigen bijdrage van 10 euro per bezoek invoeren, omdat er flink bezuinigd moet worden. De Kamer zoekt het geld ergens anders. Patiënten moeten gaan betalen als ze niet voor goedkope medicijnen kiezen. Volgens het ministerie betekent dat extra kosten voor reumapatiënten, mensen met Parkinson en epilepsie. Het weer, het is zo'n 20 graden. Overdag vrij zonnig, broeierig en 30 tot 36 graden.